van 12 uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Het kabinet heeft voor het komende jaar 500 miljoen euro extra te besteden. Dat bedrag loopt de jaren daarna op tot 750 miljoen euro per jaar. De meevallers gaan voornamelijk naar defensie en de zorg. Dat bevestigen Haagse bronnen na berichten van RTL Nieuws. Verpleeghuizen krijgen uiteindelijk jaarlijks 133 miljoen euro extra om de zorg te verbeteren... Verder krijgen vaders langer ouderschapsverlof van twee dagen nu naar vijf dagen in 2017. Defensie krijgt uiteindelijk jaarlijks 375 miljoen extra, de helft van de totale meevaller. Minister Dijsselbloem hoopt dat de gemaakte afspraken met Griekenland geen vertraging oplopen nu er nieuwe verkiezingen komen. Premier Tsipras kondigde vanavond in een tv-toespraak aan dat er op 20 september weer verkiezingen zijn. Dijsselbloem gaat ervan uit dat ook een nieuwe regering zich houdt aan de Europese voorwaarden. Jean-Marie Le Pen is definitief de politieke partij uitgezet die hij zelf heeft opgericht. Het rechtsnationalistische Front National heeft hem na een hoorzitting in Parijs zijn lidmaatschap ontnomen, onder meer vanwege zijn antisemitische uitspraken. Le Pen was al eens geschorst, maar vocht dat succesvol aan bij de rechter. Ook nu wil hij het besluit van zijn partij weer aanvechten. De site van de Volkskrant is vanmiddag zo'n drie kwartier onbereikbaar geweest door een cyberaanval. Het Twitter-account Anonymous Crux zegt dat er een DDoS-aanval op de krant is uitgevoerd. Datzelfde Twitter-account claimde gisteren ook de DDoS-aanval op Ziggo. Ajax heeft de eerste playoff-wedstrijd in de Europa League met 1-0 gewonnen van FK Jablonec uit Tsjechië. Arek Milik maakte in de tweede helft het enige doelpunt uit de strafschop. AZ heeft de uitwedstrijd tegen de Roemeense club Astra Giurgiu in de play-offs van de Europa League met 3-2 verloren. Volgende week zijn de returns. Het weer vanavond en vannacht bewolkt. Morgen in het westen kans op een buitje. Verder droog en behoorlijk zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon.